Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Dat hebben de Europese regeringsleiders afgesproken... tijdens de speciale top over de vluchtelingencrisis... die gisteravond in Brussel begon. Het geld gaat onder meer naar het Wereldvoedselprogramma... van de Verenigde Naties. Ook wordt er geïnvesteerd in vluchtelingenkampen in Jordanië, Libanon en Turkije. Verder komen er zogenoemde hotspots in Italië en Griekenland. In die aanmeldcentra moeten vluchtelingen zich laten registreren... waarna ze worden verdeeld over de Europese landen. De regering van Colombia heeft een akkoord gesloten met de rebellenbeweging FARC. Het is nog geen definitief vredesakkoord, maar volgens waarnemers gaat het om een belangrijke doorbraak. De partijen hebben afgesproken dat er een waarheidscommissie komt en dat slachtoffers van de burgeroorlog een schadevergoeding krijgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het straffen van rebellen. Zo krijgen mensen die alleen politieke misdaden hebben gepleegd amnestie. En er komt een speciaal tribunaal om de andere misdadigers te vervolgen. Beide partijen denken dat ze binnen een half jaar een definitief vredesakkoord kunnen sluiten. Een rechter in Canada heeft twee mannen veroordeeld tot levenslang... omdat ze plannen hadden om een passagierstrein te laten ontsporen... op de route van New York naar Toronto. De veroordeelden zijn een Tunesiër van 32 en een man van 37... die is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten. De samenzwering kwam aan het licht door de infiltratie van een agent van de FBI. Twente is uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor gisteravond met 2-1 van FC Groningen. Ajax is door naar de tweede ronde. De club won in eigen huis met 2-0 van de Graafschap. In de wedstrijd Heracles-Vitesse kende een bizar verloop. Het werd 4-1 in de verlenging voor Heracles nadat er drie Vitesse-spelers van het veld waren gestuurd. Dan nog het weer. Vannacht neemt het vanuit het, zuiden, vanuit het westen de bewolking weer toe en het koelt af naar zo'n 10 graden.